Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Volgens luchtvaartmaatschappij Air India zijn op één persoon na... alle 242 inzittenden van het gecrashte vliegtuig om het leven gekomen. De politie sprak al van minstens 240 doden. Waarschijnlijk loopt het aantal nog op. Vermoedelijk zijn ook op de grond doden gevallen. Eén passagier van het vliegtuig overleefde het ongeluk. Hij zat naast de nooduitgang en sprong meteen na de crash naar buiten. De oorzaak van het ongeluk wordt de komende tijd onderzocht. Onderzoeksteams uit het Verenigd Koninkrijk en uit de Verenigde Staten zijn onderweg naar India om daarbij te helpen. Een rechtszaak tegen voormalig Hollywood-producent Harvey Weinstein moet deels opnieuw. De behandeling van een van de aanklachten van verkrachting is nietig verklaard... omdat een jurylid zich heeft teruggetrokken. Andere juryleden zouden hem onder druk gezet hebben om zijn oordeel te veranderen. Het is niet bekend wat zijn oordeel was. Op 2 juli moet Weinstein weer voor de rechter verschijnen. Hij kan dan 25 jaar cel krijgen. In een andere verkrachtingszaak is Weinstein al veroordeeld tot 16 jaar cel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd start een onderzoek naar vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp, meldt Nieuwsuur. Het programma maakte vorige week bekend dat de kliniek bewust te vaak het zaad gebruikte van dezelfde spermadonoren. Dat heeft geleid tot minstens 36 massadonoren. De moeders werden daar niet over geïnformeerd. Vodafone Ziggo stopt met het ongevraagd bellen van mensen om hen over te halen om klant te worden. Er kwamen veel klachten over ongewenste telefoontjes die agressief en misleidend zouden zijn. Na onderzoek van de autoriteit Consument en Markt belooft het telecombedrijf zich voortaan aan de regels te houden. Het weer. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 17.